In de raadsperiode 2010-2014 was in tientallen gevallen de integriteit van een raadslid in het geding. Volgens Otto komt dat doordat in de praktijk nauwelijks aandacht is voor het onderwerp. Hij vindt dat gemeenteraden minstens één keer per jaar moeten vergaderen over integriteit. Moeten raadsleden bespreken wat wel en wat niet door de beugel kan. In Indonesië worden zeven Japanse duikers vermist. Ze hadden een boot gehuurd om te gaan duiken voor de kust van Penida, een eilandje vlakbij Bali... Terwijl de groep onder water was, stak er een hevige wind op en ging het regenen. Ze zijn gistermiddag niet meer gezien. De reddingsdienst en plaatselijke vissers zijn naar de duikers op zoek. De harde wind heeft flinke schade aangericht in Breda. De dakbedekking van negen huizen werd weggeblazen, kwam op straat terecht en beschadigde daar een aantal auto's. Niemand raakte gewond. Het hele land moet de komende uren rekening houden met stormachtig weer. Er zijn zware windstoten mogelijk langs de kust tot wel 120 km per uur. In Utrecht wordt vanochtend oud-minister Els Borst herdacht. Om half elf begint in de Domkerk een herdenkingsbijeenkomst... waar zal worden gesproken door onder meer oud-premier Kok... D66-leider Pechtold en een dochter van Borst. Ook zijn er sprekers uit de medische hoek. De dienst duurt zo'n anderhalf uur. Namens het kabinet zijn premier Rutte, de ministers Busmaker en Schippers... en staatssecretaris Van Rijn aanwezig. Het lichaam van de oud-minister werd afgelopen maandag gevonden... in de garage van haar huis in Bilthoven. Ze is hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het weer is bewolkt, er kan een bui vallen en er staat veel wind.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 De politie kondigt geen snelheidscontroles